De ondertekening liep enkele uren vertraging op omdat er onenigheid ontstond. Na bemiddelingen van Amerikaanse minister Clinton werden de handtekeningen toch gezet. De toespraken daarna, waarover ruzie was, waren geschrapt. De relatie tussen Armeniërs en Turken was ernstig verstoord... als gevolg van de massamoord op de Armeniërs in 1915. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar die Armeense genocide. Vakbond CNV wijst samenwerking met de PVV af in de strijd tegen verhoging van de AOW-leeftijd. De FNV gaat wel praten met de partij van Geert Wilders. Waarnemend CNV-voorzitter Van Bochelen zegt dat de PVV mensen uitsluit van deelname aan de samenleving op basis van religie of huidskleur. En dat is geen basis voor samenwerking, zegt de voorzitter. Als de FNV er wel mee doorgaat, dan scheiden onze wegen, zegt Van Bochelen. In de haven van Rotterdam heeft de politie een einde gemaakt aan een actie van Greenpeace. Twintig actievoerders zijn gearresteerd. Ze versperden vanmiddag met een stalen kabel de Mississippi-haven om kolenschepen tegen te houden. Twee schepen konden de Rotterdamse haven niet bereiken. Na een paar uur werden de actievoerders gearresteerd en werd de kabel weggehaald. In Pakistan is een aanval van moslimterroristen op het hoofdkwartier van het leger uitgelopen op een gijzeling. Extremisten houden in het gebouw in Rawalpindi 10 tot 15 Pakistaanse militairen gevangen. In het gebouw zijn schoten gehoord. Eerder op de dag bestormden zo'n 10 moslimterroristen het pand. Bij het vuurgevecht dat volgde kwamen zes militairen en vier aanvallers om het leven. Servië, Denemarken, Duitsland en Ivoorkust hebben zich geplaatst voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. Servië won met 5-0 van Roemenië. Denemarken met 1-0 van Zweden. Duitsland won ook met 1-0 van Rusland. De club van Guus En vanmiddag speelde Ivoorkust met 1-1 gelijk tegen Malawi.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 Get the point? Good. And now? Bend over. She's my cherry pie. Cool the water, such a sweet surprise. Y'all ready for this? We do it all night long. Ja, heel de avond lang hier bij de Nightwalk. Mijn naam is Jan Fransen. Met mij Marcus Madhouse. Goedendag. Goedendag. En natuurlijk een oude gast wederom teruggekeerd. Jeff, kerel, vent, pak die microfoon eens even bij je. Ja? Ja, goedenavond. Hoe is het, kerel? Hoe is het? Ja, prima. En Goedenavond. Laten we, er even een eh, heerlijk muziekje onder zetten. Dat gaan we doen. Oh, heerlijk. Oh, prachtig. Geweldig. Ja. Marcus Kerel, hoe was jouw week? Ehm, druk, heel druk. Druk, ja. ja. Eh, ongeveer hetzelfde. Wordt heel veel verkocht. Ben heel ja, ja, bij mij wat minder, hè. Ja, bij jou wat minder. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar kinders, wij zijn weer terug. Wederom teruggekeerd hier bij CFM 106.9 op je Zandvoortse radio. Oh, geweldig. Heerlijk. Oh, wat zalig. En nou zullen we natuurlijk even zoals gewoonlijk... hebben wij hier natuurlijk eh, Marcus... Ja. En Marcus heeft bij ons, zoals u weet, zijn eigen theme song. Dat je dat ding nog steeds bewaart. Al geweldig. Ja, Marcus, onze MacGyver. De man die alles regelt hier bij CFM. Die alles kan repareren. Geweldig. En natuurlijk mijn eigen gezellige, heerlijke, prachtige teamsong. 1, 2, 3, go! pretty. Do the with me. Come on. Hey there, baby. Oh, whatever. Ja, heerlijk. Ach, geweldig. Ja, en natuurlijk onze, ons Mikje, ons Mike, onze fijne kerel. Die is er nog niet. Dus ja, dus die gaan we nog niet even... Nee, die gaan we nog even niet... Maar dames en heren, mag ik even een applaus voor deze geweldige bezetting vanavond? Oh, godverdomme. ja, dank jullie, dank dank jullie, wel. Ja, gewoon, het gaat, hard hè. Geweldig Marcus. Maar ehm, ik heb even een muziekje. Een geweldig nummer. Van The Coors. Breathless. Marcus, wat vind je? Ik ben ademloos. Ach, geweldig. Me Breathless. En ja, je weet wat ze zeggen. Mijn naam is Jan Fransen en I am too legit to quit. Hier is MC Hammer. Too legit. one for the dreams that I have in store in my mind. mind. But I know that I'm making it. I gotta get mine and nobody's taking it away. No, cause Hammer don't play that. You try to get mine, boy, you better step back, freeze, screw, cause you don't want none. I hustle for my muscle, and you look weak, so yeah, I'm going for all that I can get. Kicking it at the top because I'm too legit to quit saying. Too legit. charge you by the hour. I'm shaking like a quake and punks get devoured. I choose to abuse, misuse, and confuse competitors who think that they're making up all the rules. Fools in the game, lame and insane. It's a shame I gotta do this, but I remain the same. Unchained, getting better, never known as a sweater. Beating in the back because I got myself together. So roll with a guy who's physical and fit, knows the time, and too legit to quit saying. Too legit, too legit to quit. Hey! ain't no beginner, Word. but I've been new, tried and true. Survival of the finish, yo, it brought me through. My crew tall, we're ready to strike. Train for the mission, so believe the hype and sweat it, sweat it. Cause you're gonna regret it. The day that you dissed us, you wish you never met us. You remind me of a real short story. One hit record and you start record. that board. Get ready, cause this is it. Your crew is through, and we too legit to quit saying. Too legit, too legit to quit. Hey. percolate the week daily. Every day. We make our move to improve our groove because we love to rule, but we late. Yo, yo, work and play. We started at the bottom, now we lead the way. And yay, yay, I'm having a fit. Kicking it at the top because I'm too legit to quit. Shining. Too Legit to Quit hier bij CFM. Ja, Marcus, bent u er nog? Ben je er nog, schattenbout? Ja, ja, maar ik zat even wat, eh, wat, wat, sexy nieuws voor je aan het opzoeken. Ja, maar ik doe weer van alles fout, Marcus. Ah ja, daar is hij. Joh. Eh. Uh, Wist je al dat eh, Mark Simpson on the cover van de Playboy gaat staan? <laughs> Geweldig. Oh, prachtig. Ja, dan wil je niet meer. Ja. Dan wil je echt niet meer. Gewoon geweldig. Eens met het 20-jarige bestaan van de show was dat. Ongelooflijk, ja. Maar, ga, Marcus, goddamn, gewoon... Hey. Oh, fuck it, ik start wel gewoon een nummer in, want ik... Shit, kut vent dat je er bent. Elvis Presley, Junkie XL, Rubber Necken. Fout, Little Less Conversation, shit. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. dames en heren, welkom terug hier bij CFM 106.9 op je Zandvoortse radio. En ik mag met plezier zeggen, ik mag hem hier al aankondigen. Hier is hij, Mike. He brings the happy days, Bulé. Oh, fuck. happy days. Friday, happy days. Saturday, what a day. all Ik, sorry, ik was even afgeleid. sunshine, goodbye rain. my school on Mikey Ja! ja. Weet, je, weet, wat Mike eigenlijk nu wil vragen? Oh nee, je moet je weten wat, ik nu aan het doen ben. <laughs> weet je wat Mike nu Zo zacht, echt ja, zweer het gast. Dames en heren, ik zal het even uitleggen. Wij hebben natuurlijk onze grote vriend Jeff hier in de studio zitten. Ah. En Mike die wordt van zijn kapsel echt en dan wil hij alleen maar deze vraag stellen. Oeh! Do I make you horny? Randy? Do I make you horny, baby? Yeah, do I? Ja, ja er is maar eh, één antwoord daarop. Ja, <laughs> nou, onze Jeff die had vroeger lang haar. En dat is nu, sinds hij bij de marine zit, eh, aardig kort. Zeker. <laughs> Ja, verdomme, we kenden hem bijna niet meer terug hier. Oh, oh wat geweldig. Ik dacht eerst dat Timer er zat, totdat hij zich omdraaide. Ik zei, fuck. Ja. het, is Ik, ik, ik, zit nu al de hele tijd naast haar, weet je. Het is zacht. Ik ben voor de rest niet veranderd van seksualiteit of zo. Maar het is lekker zacht, weet je. Het is maar, wel vet. Moest je van dat haar af eh, vanwege de marine? Of? Ja, moet. Je bent verplicht dat te doen, hè? Maar, ja, inderdaad. Dat moet, ja. Ja. Nou. ja. Maar Mike... Dus geen marine voor mij. Nee, dus jij, gaat, eh, jij, gaat, jij, jij, blijft het nummer van de Amazing zingen. Ik ben geen man, want ik ben nooit in dienst geweest. Precies. Maar, um, Mike... Ja? Weet jij nog wat er afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden in Heineken Musical? Uh, <laughs> ja, dat weet ik nog wel. Ja, hufter. <laughs> ik, ben er, ik ben er niet naartoe geweest. Nee, maar je broer vind ik wel een hufter. Ja, maar eh, we kunnen over jou en over Jeff en over mij en over de rest wat hier zit... gewoon één ding zeggen. En ik, ik ga het niet zelf doen, ik laat het door eh, Billy Gibbons doen. Hier is ZZ Top met Sharp Dressed Man. Ja, dames en heren, we zijn weer terug. Of nee. Onder de welgestelde geluiden van Billy Gibbs en zijn collega's. Mm -hmm. Also known as ZZ Top. Maar Mike... Ja, zeg het eens knul. Het woord pimp. Wat betekent dat? Player in the management of profession. Juist. Dus heb ik hier voor jou op heden... Oh shit, omdat ik dat speciale shirt aan heb? Nee, jouw grote vriend... Shit. Ah! Cat Williams samen met Baby Bash. That's what a pimp is there for. Ladies and gentlemen, this is your friendly pimp representative, Cat Williams, aka Money Motherfucking Mike. Please do not get the game crossed up. In order for you not to get tossed up whether or not you are flossed up, it is necessary in every pimp's life. Hey, sugar free, why Roxy jacking? Probably cause she don't want you to know she got caught watching a parrot fuck a carrot off some of that Oxycontin. She said one time at band camp she was a rat, and so Girl Scout cookies lying flat on her back. One day I was in the middle of some sucker ducking, got tired of throwing my head up at these tricks, bossed up like it was nothing. I met her up the blue sky, I truly never knew why, but kept it pimping in that order. She loves it cause I'm my fly. I'm the only kind of man that she ever understood because that's what the pimp is here. She'd rather deal with a knock and keep it flat on her back because is what the devil's there for. Can you believe this? First thing flat her mouth, talking about I would've told, bitch, you wouldn't have told them nigga shit. You know you love her up, acting like it's all G14 classified. Man, all that bullshit's a cover up. Holy Nickelodeon. Nickelodeon. You wouldn't believe that this bitch used to be a fucking custodian. but that's what I get for loving shit. Sincerely yours, sugar free. And thank you for nothing. Cause I'm the only kind of man that she ever understood. Because that's what the pimpin's there for. She'd rather deal with a Mac and keep it flat on the back. Because that's what the pimpin's there for. Cause I'm the only kind of man that she ever understood. and parlay. What's really dope? I wouldn't care if she smoked dope, shot rope, or chased a billy goat. But you don't hear me though, paying the rent, you need a praying, repent. She might be your girlfriend, yeah, but she my trend. And I ain't paying respects, I'm just taking the checks and beat the shit out of buff niggas faking the flex. We keep it AOB all on baby. Y'all pay for puss, man, y'all so crazy. You trick harder than the NBA and got mad when your bees got sent my way. Cause you in love with yourself and she in love with your wealth and wondering why she still fucking everyone else. She ain't got no manners or self esteem. If I push the right buttons, I can sell her a dream. And y'all still popping collars, I'ma dust my kicks. while y'all still go to clubs and handcuff your chicks. Cause I'm the only kind of man that she ever understood because that's what the people there for. She'd rather deal with a Mac and keep it flat on her back. Because it's that's what the pimpin's there for. Cause I'm the only kind of man that she ever understood. Because that's what the pimpin's there for. She'd rather deal with a Mac and keep it flat on her back. Because that's what the pimpin's there for. I better boss up. yeah. go bring me some Sherson's chicken. bang on the sack? I better boss up. Look, look, you don't know me until you blow me. and that guy gotta boss up. Don't be that guy, pues créeme que acabaste tus bolas for his dog to I gotta boss up. Hey, Bash, call for Rick. Tell him about the time you put that chick in the scissors way. I once put a chick in a guillotine choke. Made her steal some new shoes and get me some dough. And this ain't no studio shit. How you think them ugly cats get a beautiful bitch? And I just call them how I see them. From AM to the PM. It's young baby Bash from a hustler mausoleum. I spit cash spit facts and send a hoe to the track and I rap. Cause I'm the only kind of man that she ever understood because that's what the pimp is there for. She'd rather deal with a Mac and keep it flat on the back because that's what the pimp is there for. Cause I'm the only kind of man that she ever understood because that's what the pimp is there for. She'd rather deal with a Mac and keep it flat on the back because that's what the pimp is there for. Cause I'm the only kind of man that she ever understood because that's what the pimp is there for. She'd rather deal with keep it flat on the back because that's what the devil's there for. Cause I'm the only kind of man that she ever understood because that's what the devil's there for. She's rather deal with a Mac and keep it flat on the back because that's what the devil's there for. Mike. Ja. Voel je een beetje die PIMP flavor? Ja, player in the management of fashion, hè? Dirty ja, player in the house. maar gewoon, weet je wat we kunnen zeggen? Bij dit soort, weet je, wij zijn zulke PIMP's We're walking on sunshine. Dave. Echt waar? liep in de regen net. god, hij stond even heel snel af. Zij heeft wel een positieve instelling hoor. Ja, ja maar Mike, je Mike je weet eh, van de oude, ouderwetse musketiers. Bij onze ex-emo's is dat toch wel anders. Schat, doe eens even rustig. <laughs> ja. Voor, bij, bij de voormalige musketiers in het Franse Koninkrijk was het uh, één voor alle, alle voor één. En bij ons is het all for one, all for love. Hier zijn Sting, maar ik ben Brian toch... Adams en Rod Stewart. Dan zijn we dus, dus Cringsby musketiers wij. <laughs> Oh, <laughs> Ah, dames en heren, dat was Brian Adams, Sting en Rod Stewart. En dit is Hot Action Cup met Fever for the Flavor. Do you think that I could get some? Chicky, chicky. Maybe just a little finger. Sticky, sticky. You might my electrical it, bomb flavor. I got to do you till the next song says ya. Yeah. And can I get a little zip, zip? Looky, lucky. Maybe just a little uh. I'm looking, looking. Hey, what you say? It doesn't matter anyway. You won't do another because so get getting. Just a little something, something, itty bitty. Do you wanna get triple X groovy? Give me, give me some of that kind of movie. And then I spin you like a racket. Wicky, wicky. Let me get your butt naked. Licky, licky. Here we go, yo, here's the scenario. Gonna strip you down like a car in the barrio. You got the power. Oh, Action Cup. Viva for the flavor. Mhm. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mike Boulet, ben je er ook mhm. nog bij? Ja, ik ben er nog bij, maar ik zit even met iemand te praten. Dit is een gesprek van twee volwassenen. Daar heb ik geen kinderen voor nodig. <laughs> Jij hier hyperactieve oude hoer. Vuile pepermint slikker dat je bent. <laughs> Oh, geweldig, geweldig, geweldig. Maar Mike, ik heb weer een, een, dingetje, die mag jij voorlezen. Oh shit. Ja, oh, hij ja, wordt, hij dat kan je met je vriendin doen, jongen. Oh mijn god, ik weet wat ik ga doen. Tango dansen. Nou, ik weet in ieder geval hoe ik mijn weekend ga indelen. Tango dansen verhoogt zin in seks. God, dat had ik eigenlijk eerder moeten weten, maar... Psychologe uh, eh, Guero Guerrero van de Universiteit Frankfurt, kijk, jouw land weer, heeft ontdekt dat het dansen van de tango lustopwekkend en stressverminderend werkt. Dus wie een partner heeft met weinig zin kan proberen met hem of haar op tangoles te gaan. Ja, moet ze eerst kunnen dansen. De psychologe deed het onderzoek van haar eh, proefschrift. Ze onderzocht de hormoonconcentratie van 22 dansparen voor en na de dans. Na het dansen bleek de hoeveelheid testosteron, het hormoon dat de zin in seks verhoogt, toegenomen. En de hoeveelheid cortisol. Godverdomme, klinkt als medicijnen vent, joh. Pillenpoppers. Net zo goed naar een hardcore feest gaan. Het zes veroorzakende hormoon afgenomen. Ze lieten de paren ook dansen zonder muziek en zonder elkaar aan te raken. Om te kijken of het effect werd veroorzaakt door de dans of door de muziek. Met name de muziek zorgde voor de stressverlagende werking. En de aanrakingen tijdens het dansen lieten de zin in seks toenemen. De onderzoekers laten weten dat het ook erg nuttig kan zijn tangolessen te gaan volgen. Voor wie zijn relatie nieuw leven wil inblazen. Nou, dan weet ik in ieder geval één ding zeker. Ik heb een hele goede relatie. Ik hoef niet mijn reet uit te dansen. Ik kan gewoon binnenkomen en zeggen van schat, ik heb zin, maakt niet uit dat je koppijn hebt. En nee, weet je, dat is leuk als je ook tegen een vrouw zegt van ik heb zin in seks. Ze zegt ja, maar ik ben geen hoer. Moet je ook heel rustig gewoon zeggen ja, maar daar betaal ik je ook niet voor. Het is gewoon heel simpel. dames, en dames, en heren, één moment. Één moment. Op de achtergrond hoor je een doorgeslagen gol. Ik moet dit even zeggen. Nee, ik... seks vermindert ook de kans. Dan moet ik even zeggen erbij. Voor alle mannen wereldwijd, iedereen die nu, die nu meeluistert. Seks vermindert de kans op hoofdpijn. Als je vrouw hoofdpijn heeft, gewoon neuken. Oké, dus- eh, Marcus, Marcus, Marcus, schat, even, ik ga even wat pakken. Ja. En dan mag jij even dat nummer bellen en dan mag hij zijn hele speech van net even gaan herhalen. <laughs> gewoon, ik weet 100% zeker. Wat ze bij mij is, ja. Nou, ik, nou, geloof mij, ik weet wat ze met je hoofd doet als ze dit hoort. Nou, <laughs> nou zegt schat, welk nummer mag ik bellen? Nou, nou, nou, Dames en heren, terwijl wij hier weer even in een standaard lachkick verder gaan... heb je hier Cascada met Evacuate the Dance Floor. Cause